12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. En koeien mogen vanaf nu niet meer vervoerd worden als het boven de 35 graden is. Bij heel lage temperaturen moet de transporteur erop toezien dat de dieren niet bevriezen. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat erop toezien dat alle partijen zich aan de nieuwe voorschriften houden. Later dit jaar volgen waarschijnlijk afspraken voor pluimvee. Naast de dodelijke schietpartij op de politie in Dallas zijn ook elders in de VS agenten beschoten, onder meer in Tennessee en Atlanta. Bij een van de incidenten kwam een vrouw om het leven en raakte een agent gewond. De dader was, net als de schutter in Dallas, een oud-militair. En zei dat het politiegeweld tegen zwarten hem tot zijn daad had geïnspireerd. In Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan, zijn bij de gevechten van de afgelopen dagen veel doden gevallen. Volgens een arts zijn bij het mortuarium van een groot ziekenhuis zeer veel doden afgeleverd. Hoeveel is nog onduidelijk. Het gaat om de slachtoffers van opgeleid etnisch geweld in Juba. Nederlandse militairen op missie in Mali lopen binnenkort hun eigen Vierdaagse. Ze doen dat tegelijk met collega's die meelopen met de Vierdaagse van Nijmegen. Omdat lopen in de Afrikaanse woestijn veel zwaarder is... leggen de militairen daar geen 40, maar 10 kilometer per dag af. Ze hebben zowel dus zware bepakking en lopen voor de veiligheid binnen de hekken van het kamp. De politie van Londen gaat in de chique wijken Kensington en Chelsea optreden tegen de overlast van dure sportwagens. Eigenaren van Ferraris en Lamborghinis scheuren steeds vaker met piepende banden door de straten. De ergernis wordt nog vergroot doordat de dure sportwagens ook veel autospotters trekken. Die staan vaak midden op de weg om foto's te maken en hinderen zo het verkeer. Het weer op de meeste plaatsen zon. Later op de dag in het midden en noorden meer bewolking met plaatselijk kansen wat lichte regen. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Morgen zomers warm, 24 tot 28 graden. Later op de dag kans op onweer. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 en bij Bunschoten 7 kilometer. Alles bij elkaar is de vertraging een kwartier. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Everdingen en Knoop het Oude Rijn 13 kilometer, bijna een half uur vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Verkeer vanuit Den Bosch naar Amsterdam kan beter omrijden via Rotterdam en Den Haag over de A15 en de A4.